Maar nu eerst het NOS nieuws van NOS 6 uur. NOS Journaal. Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah hebben een principeakkoord gesloten over verzoening. Ze zijn het eens geworden over de vorming van een interimregering en gaan samen verkiezingen voorbereiden die over een jaar moeten worden gehouden. Dat is bekendgemaakt in Cairo waar vertegenwoordigers van beide groepen met elkaar spraken onder leiding van Egypte. De twee bewegingen bestrijden elkaar al jaren. Sinds 2007 is Fatah aan de macht in de Gazastrook en Hamas op de westelijke Jordaanoever. De Palestijnse presidentsverkiezingen hadden al in januari 2009 moeten plaatsvinden, maar werden steeds uitgesteld door het conflict tussen Hamas en Fatah. Een piloot van de Afghaanse luchtmacht heeft op het militaire vliegveld van Kabul acht NAVO-militairen doodgeschoten. Een ruzie waarbij de piloot betrokken was liep uit op een schietpartij. Hij werd daarbij zelf ook doodgeschoten. De schietpartij is al het zevende schietincident dit jaar waarbij Afghaanse militairen of politiemannen betrokken waren. Het Witte Huis heeft de volledige geboorteakte van president Obama op internet gezet. Daaruit blijkt dat de president, zoals hij altijd heeft gezegd, is geboren in de Amerikaanse staat Hawaii. Er werd al jaren over gespeculeerd dat hij niet in Amerika geboren zou zijn en dus volgens de grondwet geen president kon worden. Obama zei in een toelichting dat hij vindt dat er in de media te veel aandacht voor de zaak is. En een van de meest gezochte Surinamers die maandag in Nederland werd opgepakt moet weer worden vrijgelaten. De man zou in 2002 in Nederland hebben geprobeerd iemand te doden met een hamer. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om hem daarvoor nog langer vast te houden. Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft de man in Suriname twee moorden gepleegd. Maar daarvoor kan hij in Nederland niet worden vervolgd. Het weer... In het oosten is het bewolkt en kan er een bui vallen. In het westen blijft het overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het hele land kans op buien, smiddag soms ook met onweer. Het wordt 14 graden aan de kust tot 19 in het... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 6 kilometer of langer. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Watergaasmeer en Muidenberg 9. En op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A9 naar Alkmaar tussen Knoopend Vels en Castricum 8. En op de A10 aan de zuidkant van de stad in de richting van Amersfoort tussen Oud-Zuid en Knoopend Watergaasmeer 6. A12 bij Utrecht richting Arnhem 7 kilometer tussen Knoopend Oude Rijn en Bunnik. En de A13 naar Den Haag 9 tussen Knoopend Kleinpolder Polderplein en Delft. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Andere kant op staat er tussen Ipenburg en Berkel en Rode Reis 8 kilometer.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 He said he wasn't going out. Well, the skies on Friday night Yeah, he was gonna change For his newfound flame To keep her satisfied And I just laughed and said <laughs> Hey man, well go ahead and try Cause I gave up smoking women and drinking last night. It was the worst 15 minutes of my life. I've heard it said that too much fun it from mensen kunnen zich helemaal pijnigen, hè, zoals deze Rodney Aitkins. Hij is gestopt met eh, drinken, hij is gestopt met vrouwen, hij is gestopt met roken. En dat waren de 15 ergste minuten van zijn leven. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. We één of twee uur lang gevarieerde country music. Mark van den Berg, samen met Dil Watson. It's blue here in London. Just like in Texas But the blues you can't run from They always hit you They should have missed hanging up I know the feeling that they left me And it's raining in my world From England to Texas Ain't it funny how the tan reminds me of Colorado And the sound of children laughing songs are sang all around the world And the ringing of the big band reminds me of each hour that I'm alone i would think a place so different Wouldn't keep reminding me of home It's blue here in London Just like in Texas But the blues you can't run from They always catch us they should have missed dining up I know the feeling that they left me And it's raining in my book From England Texas. Het was een eh, grote droom van deze Mark van den Berg om een keer met Dale Watson samen een nummer op te nemen. Nou ja, dat nummer England to Texas is ooit geschreven door die Dale Watson. En toen was de keuze al heel snel gemaakt. En Dale Watson is een man die graag samenwerkt met andere mensen. Dus, dat werd opgenomen. Als je dit, eh, de titel hoort van dit nummer, dan moet je denken aan Ankie van Grunsven. U weet wel, die Amazone hier uit Nederland. Greg Morgan heeft het over Bonfire. You can see it from the river to the top of White Pine Ridge. Burning like a summer sun. A bunch of rednecks getting half lit. There's mud covered trucks and take another swing. I won't sleep till dawn, gonna party right down to the wire. plaatje hoor, dat uh, Bonfire van eh, Greg Morgan. Het is niet door hemzelf geschreven, maar door Tom Balkin. Een grote favoriete van mij is Riva eh, McIntyre. Keep on Loving You is een cd die zij uitbracht in 2009. small She's Turning 50 Today door eh, die dame zelf geschreven. Mag ik u een aantal eh, nieuwe nummers laten horen die ik pas geleden met toestemming van de platenmaatschappij heb gedownload. Onder andere dit van Clay Dubois, Long Lonely Life. was a long lonely life before I met you. looking was a long, lonely life before I met you. And looking back, I wonder how I made it through. For every single hour, every minute was blue. Such a long, lonely life until I Clay Dubois. Hij heeft eh, deze cd opgenomen onder eigen beheer, heeft hem zelf helemaal voorgeschreven en eh, heeft een aantal eh, bekende Amerikanen uitgenodigd om mee te spelen op die cd. Ik wil u nog een nummer van diezelfde cd laten horen. Dan hoort u een beetje hoe veelzijdig deze man is. I ran into you the other day. Years have passed and we changed our ways. A bottle Accident, zo heet de cd van Clay Dubois die hij pas geleden heeft uitgebracht. En ja, soms dan vind ik het eigenlijk een beetje naar het schreeuwige toegaan, hè? Zult u op deze cd niet tegenkomen, hoor. De cd van James Taylor, Sings Covers. En de titel zegt het al, hè? Hij heeft het zich heel eenvoudig gemaakt deze keer. Alleen bekende nummers genomen en die gewoon opnieuw op muziek gezet. Terwijl we van hem gewend zijn dat hij alles zijn eigen nummers schrijft. Maar goed... Sings Covers. Dit is een nummer dat heel erg bekend is in de country scene. Seminole Wind. Ever since the days of old Men would search for wealth untold They dig for silver and for gold And they leave the empty holes Way down out in the Everglades Where the water rolls and the sawgrass waves goes by and the orders play in the land of the Seminole. Blow, blow, Seminole wind, blow like you're never gonna blow again. Calling to you like a long lost friend. Anderson. Hij heeft het geschreven en eh, het is ook een grote hit geweest voor die John Anderson. De cd die hij toen uitbracht in, eh, wat zal het zijn, de helft van eh, de jaren 90.